Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Californië zijn sinds zondag zeker één persoon is omgekomen... en er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt of vermist. Volgens de autoriteiten zijn er zeker veertien vuurhaarden ten noorden van San Francisco... onder meer rond de wijnstreken rond Napa en Sonoma Valley. Die breiden zich snel uit door de extreme droogte en de harde wind. Zo'n 1500 huizen en bedrijven zijn al door het vuur verwoest. De autoriteiten noemen dat een behoudende schatting... Waardoor de branden zijn ontstaan is niet duidelijk. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben alle vier ingestemd met het concept regeerakkoord. De fracties hebben nog wel wat kleine punten, maar die zullen volgens de partijleiders geen roet meer in het eten gooien. De VVD deed het langst over de fractievergadering, maar rond half twaalf afgelopen avond zei partijleider Rutte dat zijn partij met grote overtuiging akkoord gaat. De komende dag wordt het concept regeerakkoord gepresenteerd. De nieuwe regering trekt de komende vier jaar in totaal 1,75 miljard euro extra uit voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is twee keer zoveel als het bedrag dat het huidige kabinet bezuinigde op deze post. Waarschijnlijk heeft vooral de ChristenUnie zich hard gemaakt voor extra geld naar ontwikkelingssamenwerking. De politie heeft de kamer doorzocht van de 27-jarige verdachte... die is opgepakt voor de vermissing van Anne Faber. Wat de doorzoeking van de kamer in een psychiatrische kliniek in Den Dolder heeft opgeleverd... is niet bekendgemaakt. De zoektocht naar de 25-jarige Anne zelf gaat overdag verder. verdachte die is opgepakt heeft in 2010 twee tienermeisjes verkracht in Nijkerk. Daarvoor kreeg hij 12 jaar cel, maar de man zou vervroegd vrijkomen... en bereidde zich voor op een terugkeer in de samenleving. Het weer vannacht even droog, maar er volgt al snel opnieuw regen. Overdag is het dan bewolkt met lichte regen of motregen.